Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. In een huis in Zwijndrecht zijn bij een schietpartij drie doden en één gewonde gevallen. Het is vermoedelijk een familiekwestie. De politie ging na een melding de woning binnen en vond daar een gewonde man. Omdat de agenten dachten dat de schutter nog binnen was, werd een arrestatieteam ingeschakeld. Maar die trof alleen de drie doden aan. De staatsschuld van de Verenigde Staten heeft het wettelijke maximum bereikt van 14,3 biljoen dollar. President Obama zei eerder al dat hij het schuldplafond wil verhogen. Het congres is opgeroepen om dat mogelijk te maken. Volgens de regering kan Amerika in een zware recessie terechtkomen als investeerders hun vertrouwen in de Amerikaanse kredietwaardigheid verliezen. De nieuwe directie van de Nederlandse bank gaat fors minder verdienen. Zo verdient de huidige president Wellink nog 407.000 euro. Zijn opvolger krijgt bijna een ton minder. De Tweede Kamer had vier jaar geleden al aangedrongen op een lager salaris van de bankpresident. De nieuwe bankpresident zit nog wel ver boven de balken en de norm. De positie van de Rotterdamse PvdA-wethouder Schreier is onhoudbaar geworden. Na het college van BMW heeft nu ook zijn eigen PvdA-fractie geen vertrouwen meer in hem. Schreier had gezegd dat hij door hen wordt gedwongen tot asociale bezuinigingen op de bijstand... Hij wil 100 miljoen bezuinigen, maar de wethouders en de PvdA in Rotterdam vinden dat nog te weinig. De ontknoping in de eredivisie is gistermiddag door 2,1 miljoen mensen gevolgd via langs de lijn op Radio 1. Dat is net zoveel als op de beslissende slotdag van de competitie in 2008, blijkt uit onderzoek in opdracht van de NOS. Volgens de onderzoekers is opvallend dat het aantal mannelijke en vrouwelijke luisteraars bijna in evenwicht was. En dan het weer. Vanavond bewolkt en plaatselijk motregen. Minima vannacht rond 12 graden. Morgen vooral ten noorden van de rivieren lichte regen. In het zuiden later op de dag wat zon. Middagtemperatuur dan tussen 14 en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan normaal op maandag. Er staat in totaal 100 kilometer file. Files van 3 kilometer en langer staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Verzoete Wouden 5 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. Op de A13 Den richting Rotterdam, tussen Delft en Knoop het Kleinpolderplein 8 kilometer. A15 Europoort Rotterdam voor Knoop het Vaanplein 8.